Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het stelsel aan te passen aan deze tijd. Jongeren draaien nu op voor de pensioenkosten van de ouderen. Dat is volgens het kabinet niet vol te houden. Dus wordt er de komende jaren gesleuteld aan een nieuwe opzet. Daar is een periode van 25 jaar voor uitgetrokken. De hele aanpassing zal 100 miljard euro gaan kosten... en het kabinet stopt er 40 miljard in. De rest moet uit het bedrijfsleven komen. Er gaan 100 tot 150 Nederlandse militairen naar Litouwen. Premier Rutte heeft op de NAVO-top in Warschau aangekondigd dat hij samen met de Duitsers een bataljon gaan vormen van 800 man aan de Russische grens. Door de annexatie van de Krim door Rusland twee jaar geleden zijn de internationale relaties steeds verder verslechterd. En de landen in het oosten voelen zich bedreigd. Er komen in totaal vier NAVO-bataljons in Oost-Europa. In Polen, Estland, Letland en in Litouwen dus. Vorig jaar was er geen natuurlijke bevolkingsgroei in de EU. Dat is voor het eerst in de geschiedenis van de Europese Unie. Er gingen meer mensen dood dan er werden geboren. Nederland wijkt af, dat blijkt uit de cijfers. Hier waren er wel net iets meer geboortes dan sterfgevallen. Daardoor zijn er bijna 80.000 mensen bijgekomen. In totaal woonden er op 1 januari van dit jaar bijna 17 miljoen mensen in ons land. En de vierde verdachte van de schietpartij in Dallas, die zich vanochtend een paar uur schuil hield in een parkeergarage, is opgeblazen met een bom, heeft de politie gezegd op een persconferentie. Er was geprobeerd om met de man te onderhandelen, daarna is er geschoten en vervolgens zag de politie geen andere oplossing meer dan het inzetten van een bomrobot. De man zou hebben gezegd dat hij het gemunt had op blanke agenten. Drie andere schutters zijn opgepakt. Ze namen in Dallas een groep agenten onder vuur en vijf van hen zijn overleden. Zeven raakten gewond. Het weer. Van later vandaag klaart het op. Het is eh, nu 19 tot 22 graden. Morgen is er geregeld zon en dan is het droog en wordt het 24 graden. Zondag nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest van de AWB. De meeste files in de Randstad leveren niet meer dan vijf minuten vertraging op. Maar er zijn natuurlijk wel uitzonderingen, zoals op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Blarikum en Eembrugge 9 kilometer. De andere kant op richting Amsterdam tussen Naarden en Knopendiemen ook 9 kilometer en een kwartier vertraging. De vertraging is ook een kwartier op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen Knopend Raasdorp en Knopend Velzen. Op de A28 is het bijzonder druk van Utrecht naar Zwolle. Tussen Soesterberg en Nijkerk heb je ongeveer een half uur vertraging.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 En het is niet nieuw hoor voor eh, Calvin Harris om samenwerking te hebben met Rihanna. Denk bijvoorbeeld aan eh, We Found Love. En eh, This is what you came for, dit nummer dus. Nou, ze zijn nog meerdere nummers waar Calvin Harris mee samenwerkt. Denk aan The Disciples, wat vorig jaar een hele grote hit is geworden in Nederland. Calvin Harris en de Disciples met How Deep Is Your Love. Um, ja, moet ik nog meer vertellen over Calvin Harris? Eigenlijk niet. Je weet het gewoon allemaal. Je kent ze allemaal. En eh, voor de rest eh, is het niet zo dinderend. Wij gaan eh, de laatste nieuwe binnenkomer voor je draaien. En die vinden we één plaatsje hoger op. Een hele mooie 23e plaats. En is een groep die komt uit de Verenigde Staten. In 2007 spelen Rob Resnick en Carl Shapiro voor het eerst samen in Boston. Waar ze elkaar leerden kennen op een schoolfeestje. Nou, de twee konden samen, konden komen samen te werken in de groep The Ride. Een studentenbeentje op de Tufts University in eh, Medford. Nou, na de schooltijd gaan ze als eh, Time Flies nummers maken... die duidelijk eh, in de smaak vallen als ze deze op YouTube plaatsen. In het jaar, najaar van 2011 brengen ze met de Scotch hun debuutalbum uit. En een tijdschrift Vanity Fair noemt de twee al gauw musical masterminds. Nou, later herkent ook eh, Billboard het talenten eh, van de twee... en noemt al snel een eh, act om in de gaten te houden. Begin 2013 dan start hun eigen platenlabel 4850... waar I Knows You hun eerste single van wordt. Later nam ook Verder Legrand het nummer onder handen. In het voorjaar van 2014 dan verschijnt het album After Hours... Wij gaan ook T-Pain, Fabulous en Mike Posner een bijdrage leveren. En de eerste single van hun derde album, Just For Fun, wordt The Worse Things Than Love... En daarop is ook eh, Nathalie LaRose te horen. Nou, die nummers eh, die zijn niet echt helemaal opgepakt nog eh, in Europa. Wie weet komt het. Maar met Once in a, in a While, dat in dit jaar verscheen... scoorden ze hun eerste Nederlandse top 40 hit. En naar mijn weten ook hun eerste hit in de Europese hitlijsten. Op een hele mooie 23e plek dus deze week nieuw binnengekomen. Time Flies met Once in a While hier op uh, Steven's antwoord tijdens de Euro Breakdown.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 Gingen ze zelfs de achtbaan in eh, karaoke. Best wel grappig vind ik dat altijd. Hey, de nummer 18 was dat van deze week. Selena Gomez met Kill him With Kindness. En daarvoor de DNC, Cake by the Ocean. Even we slaan er even een hoop over en springen naar nummer 12 toe. Welke we over hebben geslagen, dat zal Sander zo direct vertellen. Dit is Ariana Grande. Europe's biggest selling hits on Europe's favorite chart show. This is the Euro Breakdown, the countdown of the continent. niet zo goed in rekenen, dat weet je nou ondertussen toch wel. Nummer 11 van eh, deze week. Bailar van uh, Dior samen met de eh, Elvis Crespo. En heeft de Elvis Crespo sound zit er wel in, kan ik zeggen. Als je terugdenkt naar de jaren 80 met de Swabba Mensen. Rob Harms favoriete nummer is dat, hè? Even zijn toegekomen aan de top 10. Maar die gaan we nog niet draaien. Lekker pump. Ik weet niet eens of het me helemaal kan draaien. Ik denk het niet, maar dat maakt niet uit. We gaan eerst een eh, kleine race meedoen van de platen die we wel en niet hebben gehad. En daarvoor eh, schakelen we weer over naar Studio 13. Sander. Op nummer 30 hebben we Martin Jensen met All I Wanna Do. Op nummer 29 Megan Trainer met No. No. Op 28 hebben we Chiama met Drop Dead Low. En op nummer 27 Ganesh featuring Oliver Bryan met I Hate You, I Love You. Op nummer 26 Lucas Graham met Mama Said. En op nummer 25 Duff featuring Dante Leon met Angel. Nieuw binnengekomen deze week op nummer 24 Calvin Harris en Rihanna met This Is What You Came For. En op nummer 23 Time Flies met Once In A While. Op nummer 22 Pink Just A Like Fire. Op 21 Charlie Put featuring Selena Gomez met We Don't Talk Anymore. Op nummer 20 21 Pilots met Stressed Out. En op nummer 19 vinden we DNCE met Cake by the Ocean. Op twee weken in de lijst op nummer 18 Selena Gomez met Kill M White Kidness. Op nummer 17 Walking on Cars met Speeding Cars. En nummer 16 Ellie Golding met Something in the Way You Move. Op nummer 15 Dua Lipa met Be The One. En op nummer 14 Dua Lipa met Harder Than Hell.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 Superman got nothing on me. I'm only one call friend ik bellen, dat was het. Charlie Poet met One Call op eh, nummer 10 deze week in de Europese top 40. ik zei ik zeg het iedere week. De collega's van Radio 538 presenteren op dit moment de Nederlandse top 40. En ik ga hem in vogelvlucht met je doornemen. Nummer 36 is Ken Jones met Don't Mind, eh, nieuw binnengekomen. En Bastille met Good Grief op 31 nieuw binnengekomen. Mike Posner staat er nog steeds in met Pill in de pizza op 27. En Time Flies met Once in a While staat op 25, twee weken lang in de lijst. Uh, Work From Home van Fifth Harmony staat op 21. En Alvaro Soler met Sofia staat op 19. Intio van Ariana Grande op 17. En op 16 staat Be Brave met One Night Stand. Adele op 15 met Send My Love. The Chainsmokers met Don't Let Me Down op 14. Uh, eh, Shawn Mendes staat er ook in met Treat You Better op nummer 13. Willie William met Ego op nummer 12. En Drake met Too Good op nummer 11. Nou, de top 10 van de Nederlandse top 40 ziet er als volgt uit. Fai samen met Jack met Hey op nummer 10. Op nummer 9 Enrique Iglesias met Dua El Corazon. Dior samen met eh, Elvis Crespo met Bailar op nummer 8. Op nummer 7 staat Sia samen met Jean-Paul met Cheap Thrills. No Money van Galantis staat op nummer 6 en This One's For You staat op nummer 5. This Is What You Came For van eh, Calvin Harris en Rihanna staat op eh, nummer 4. Kangs vs. Cooking on Three Burners met This Girl op nummer 3. Uh, Drake eh, met One Dance staat op nummer 2. En het is echt geen verandering meer, eh, verrassing meer ondertussen. Justin Timberlake met Can't Stop the Feeling nog steeds op nummer 1 genoteerd. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En als zo leer gaan wij nu draaien voor je met Sofia op nummer 9 in de Europese top 40. Heerlijke zomerse plaat en... Vergelijk met toen de lijst aan het samenstellen was, bent nu het weer de zomer. speak before we say too much. You hate me now. stupid war. We play harder with a plastic gun. No, you don't have to wear your best fake smile. Don't have to stand there and burn inside. Oh, oh, oh, if you don't like it.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 Hey, we zijn toegekomen aan de top 3, maar niet voordat ik ga vertellen welke op 5 en 4 stonden. Op 5 namelijk Red Hot Chili Peppers met Dark Necessity. En op 4 Kangs vs. Cooking on Three Burners met This Girl. de top 3 van deze week ja, hoe gaat hij eruit zien? Hoe zal het zijn? Nou, ik ga je verklappen. Hey, weet je wat ik zit te denken opeens? Ik heb geen wat de fuck is er nou met Justin Bieber aan de hand? Hey. Nou ja, weet je, dat komt volgende week dan wel gewoon. Geen probleem, die hou je van me te goed. Want uh, zal ik er wel waarschijnlijk een uh, dubbele doen. Hey, voordat we aan de top 3 beginnen van eh, deze week...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 Zeg goeiedag tegen Hanson Poets, Sean Mendes, Martin Jensen, Kelvin Harris en Time Flies. Hey, ik zeg bedankt weer voor het luisteren. Volgende week tussen 3 en 5 zijn we er gewoon weer bij met de nieuwe top 40 van Europa.